Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft wederom gratie verleend aan oud-medewerkers. Het gaat om ex-campagneleider Paul Manafort en Roger Stone. De belangrijkste veroordeling in het Ruslandonderzoek vaagt Trump daarmee weg. Het is de tweede keer in twee dagen dat de president een groep mensen gratie verleent. In totaal gaat het nu om bijna 50 mensen. Paul Manafort zat een celstraf van 7,5 jaar uit... voor belasting en bankfraude... voor een zaak die voortvloeide uit het Ruslandonderzoek. Bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Nieuwegein... is gisteravond een vrouw overleden. De A2 tussen Nieuwegein en Utrecht is urenlang afgesloten. In een van de auto's werden jerrycans met een onbekende vloeistof aangetroffen... maar volgens de politie gaat het niet om een gevaarlijke stof. De politie zoekt naar inzittenden die na het ongeluk de benen hadden genomen. Bij het ongeval op de A2 zouden tenminste zeven auto's betrokken zijn. De politie roept op om de A2 te mijden. De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven, die veroordeeld is voor wapenhandel... mag Zuid-Afrika worden uitgezet. Dat zegt het Hoge Rechtshof van Zuid-Afrika. Kouwenhoven woont in Kaapstad. Half november werd hij tot ongewenst persoon verklaard en werd zijn visum ingetrokken. Kouwenhoven is in Nederland bij verstek veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf... voor illegale wapenhandel en oorlogsmisdrijven in Liberia. Kouwenhoven heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. In Zutphen is gisteravond een automobilist om het leven gekomen... nadat ze met haar auto te water was geraakt. Het slachtoffer is door duikers van de brandweer uit het water gehaald. De politie doet onderzoek naar de identiteit van de vrouw. De bergingsactie trok volgens Omroep Gelderland zoveel publiek... dat er dranghekken moesten worden geplaatst. Het weer op de meeste plaatsen valt vanochtend regen. De temperatuur ligt tussen de 3 en 6 graden. Later vanochtend wordt het droog en breekt de zon af en toe door.